Twee uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een politieagent heeft in Eindhoven een man neergeschoten... omdat hij op straat met een groot mes zwaaide. De man liep s'avonds in het centrum op de Emma-straat... toen agenten hem vroegen het mes weg te leggen. Hij luisterde niet, ook niet naar waarschuwingsschoten. Een agent voelde zich toen zo bedreigd dat hij de man in zijn benen schoot. Over de identiteit van de man en zijn motief is niets bekendgemaakt... gemaakt. De gemeenteraad van Almere heeft groen licht gegeven voor de Floriade. Over twee jaar wordt de wereldtuinbouwtentoonstelling in de stad gehouden. Als het evenement is afgelopen moet op het Floriade-terrein een groene stadswijk verrijzen. De raad ging ook akkoord met een extra investering van ruim 16 miljoen euro. Een aantal bedrijven wil niet meer adverteren rond de uitzendingen van Veronica Inside. Ook willen onder meer Gamma en KPN in gesprek met de zender... Aanleiding is onder meer de uitspraak van Johan Derksen... dat het wel meevalt met het racisme in Nederland. Talpa stelt dat alle uitspraken binnen het tv-programma... voor de rekening zijn van de mensen aan tafel. Tientallen militairen van een kazerne in Oorschot in Brabant... zijn mogelijk met het coronavirus besmet. Ze hebben milde klachten en worden getest. Bij 13 militairen is inmiddels vastgesteld dat ze het virus niet hebben. 22 militairen wachten nog op de uitslag. Zij zitten in quarantaine. Bij een flatbrand in Wageningen heeft de brandweer afgelopen avond 10 mensen van hun balkon gered. In een van de woningen brak brand uit en vanwege de rook konden mensen niet de normale vluchtroute gebruiken. Ze moesten naar hun balkon.